5 uur. Eefje kunnen met het NOS Journaal. Het gebeurde even na drieën vannacht. De bestuurder raakte bekneld. Hij is door de brandweer bevrijd en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden. Uit bloedonderzoek moet blijken of hij te veel gedronken had. Hoe ernstig de schade aan het nieuwe Luxor Theater is, is nog niet bekend. Steeds meer mensen overlijden doordat ze vallen. Volgens het CBS stierven er vorig jaar bijna 3900 mensen door een val, vooral ouderen. De vergrijzing is deels een verklaring, maar het heeft er ook mee te maken dat oude mensen langer thuis blijven wonen. Er is mogelijk Nederlandse kennis en techniek gebruikt voor massavernietigingswapens in Iran, Syrië en Pakistan. Dat zeggen ministers Ploemen, Koenders en Dijkhoff. Ze zeggen dat de AIVD elk jaar een substantieel aantal pogingen ontdekt van buitenlanders om kennis te krijgen. De Braziliaanse president Temer hoeft niet voor het Hoge Rechtshof te komen voor corruptie en witwassen. Het parlement verwerpt de aanklachten. Daarmee is de rust terug in Brazilië. De corruptiezaak verlampt de hervormingsplannen van Temer al maanden. Hij werd in juni aangeklaagd voor corruptie. Hij zou zich voor ruim 10 miljoen euro hebben laten omkopen door een grote vleesverwerker. In ruil daarvoor zou Temer het bedrijf helpen met belastingzaken en het krijgen van leningen. De Braziliaanse president ontkent alles. Journalist Jelle Brand-Korstius kijkt of hij toch nog een zaak kan beginnen tegen de man die hem zou hebben misbruikt. Dat zei hij in De Wereld Draait Door. De journalist bracht in trouw naar buiten dat hij aan het begin van zijn tv-carrière is gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. Het zou zijn gebeurd toen Brand Korstius bij Barend en Van Dorp werkte. Het weer, het is vandaag bewolkt. In het noorden blijft het overwegend droog. In de rest van het land kans op regen. Het wordt 16 graden. Morgen iets meer zon. Het weekend wordt bewolkt en regenachtig met af en toe zon.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 But time, through a prayer to me, and all around me became still. I need love, love. Forgive me now, I see that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name.